nu zo snel mogelijk geholpen worden, vinden de partijen in de Tweede Kamer. Duizenden ouders werden afgelopen jaren onterecht weggezet als fraudeur. En sommigen kwamen daardoor in grote geldproblemen. Een commissie kwam vandaag met een rapport over die hele affaire. Als je kinderen in armoede moeten opgroeien... dan is dat ongekend en onherstelbaar. Op alle niveaus zijn fouten gemaakt. Niet alleen bij de Belastingdienst, maar ook door ministers, ambtenaren, de Tweede Kamer en zelfs rechters. Deze moeder is één van de slachtoffers. Ze keek vanmiddag naar de presentatie van het rapport. Ik ben er behoorlijk aan uh, onderdoor gegaan. Ehm, ik heb twee jaar heb ik thuis gezeten eh, in een flinke burn-out. Dat ik er überhaupt nog ben, dat eh, ja, <laughs> mag een wonder zijn. Ja. Waar hoop jij nu op? Waar moet dit rapport toe leiden? Eh, dat de mensen die dit veroorzaakt hebben, gestraft worden. Gewoon echt gestraft worden. Stemmen per post zit er niet in bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Of je moet ouder zijn dan 70, want alleen ouderen mogen stemmen via een brief. Het is een noodgreep vanwege corona. Meerdere partijen in de Tweede Kamer wilden dat ook jongere mensen met gezondheidsproblemen via de post mochten stemmen. Maar volgens de minister is dat niet te regelen. Nachtclubs in Amsterdam bereiden zich voor op een proef om in januari open te kunnen. Ze hebben een manier bedacht waarop dat zou kunnen. Moet je als bezoeker wel even een sneltest doen en een app downloaden. Wij kunnen zorgen dat als jij een sneltest hebt gedaan, dat kan bij de GGD zijn, dat kan bij een testlocatie eh, ergens midden in de stad zijn. Ehm, dan wordt dat met, eh, gekoppeld aan jouw DigiD wordt dat eh, aan de app gekoppeld. En die laat zien, anoniem, dat jij eh, erin kan. Vier clubs willen meedoen met dat plan. De gemeente Amsterdam en de GGD moeten het experiment nog goedkeuren. Dan het weer nog. Het is droog en het is allesbehalve koud voor een decemberdag. Morgen is er geregeld zon. Het blijft vrijwel overal droog en het is een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 I only want a peso that I can have for mine to get my senorita something for Christmas time. I don't believe you read the card last Christmas that I sent. You come to see the kids across the street, and then you in your Santa Claus, I think me understand. Sometimes the toy's all gone before you reach the Rio Grande. Dear Senor Santa Claus, I tell you what I think. I know got a stocking, I set out my piggy bank so that I can have for mine to get my senorita something for Christmas time. On Christmas Eve I watch for you and I know sleep awake. If I no get Lolita something, she feels sad, I think. So please, Senor Santa Claus, this Christmas be so grand. If I get peso to buy a ring for my Lolita's hand. I buy a rose so she can wear it in her hair most everywhere she goes? Please, Senor Santa Claus, this Christmas be so grand. If I get peso to buy a ring for my Lolita's hand. If I get peso to buy a ring for my Lolita's hand.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 en dat mag nooit meer gebeuren. Dat heeft staatssecretaris Van het Woud gezegd namens het kabinet... in reactie op het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie. Met de komende Tweede Kamerverkiezingen kunnen alleen mensen van 70 jaar en ouder hun stem per post uitbrengen. Volgens minister Ollongren is het praktisch onmogelijk om ook jongeren die mogelijkheid te geven. Drie pro-Zwarte Piet-demonstranten die zich vorige maand in Maastricht met geweld tegen agenten keerden, zijn aangehouden. Twee leden van de mobiele eenheid raakten toen zodanig gewond dat ze nog niet kunnen werken. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Morgen periode met zon en dan blijft het droog. Het is opnieuw zacht. Took a Let it go, felt the moment settle so. I couldn't wait to tell you why I'm standing here with this awkward smile. And that's because I could. and then it lies at every beat of my battered heart. Sudden joy, a tender kiss. I know I'm gonna die this, and that's because I could drive. I could die. Santa Claus. when the toys gave a party for Papa Santa Claus.